Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De avondklok gaat binnenkort misschien een uur later in, om 10 uur dus. Dat wordt morgen besproken bij het kabinetsberaad. Minister Grapperhaus zei vandaag bij het overleg met de burgemeesters al... dat een latere avondklok serieus overwogen wordt, omdat het straks langer licht is. De burgemeester van Rotterdam denkt dat de combi avondklok en ramadan volgende maand... voor problemen kan gaan zorgen. Half april is, is Ramadan. Dan is het ook eh, het vasten. Dat duurt ongeveer tot ongeveer een uur of negen, half tien. Ja, dan zie je toch dat de drang bestaat om familiebezoek te plegen, et cetera. En dan hebben we toch een miljoen mensen in Nederland eh, die, daar, eh, die daaraan aan doen. Het wordt dus voor heel veel mensen ingewikkeld om je daaraan te houden. Morgenavond is er weer een persconferentie. Dan horen we er alles over. Meer mensen hebben bloed en stamcellen gedoneerd in coronatijd. Dat zeggen bloedbank Sanquin en Centrum voor Stamceldonoren Matches. Volgens hen kwamen gigaveel mensen doneren om zo bij te dragen aan de bestrijding van het coronavirus. Ook zeggen ze dat mensen graag hun huis uitkwamen om iets goeds te kunnen doen. Ook buitenlandse vrijwilligers zijn niet welkom bij de Olympische Spelen komende zomer. Vorige week werd al bekend dat supporters van buiten Japan er niet er niet bij mogen zijn. Dat land is bang dat ze het coronavirus meenemen. En DJ Ruud de Wild is voorlopig niet te horen op de radio. Hij heeft darmkanker, maakte hij vandaag bekend. Een eh, aantal maanden geleden kreeg ik eh, de diagnose darmkanker. En ehm, dat heb ik eh, stil willen houden. Dat is me een tijdje gelukt ook, maar niet helemaal. Ik ben al een keer geholpen en ze hebben al een, een ingreep gedaan. Ik ben er vroeg bij. Dat, ehm, dat heb ik ehm, gehoord. helaas is niet alles weg. Hij moet nog een keer geopereerd worden en dan revalideren. Daarna hoopt hij weer terug te komen op de radio. Het weer nog, vanavond hier en daar bewolkt. Er kan een mistbank ontstaan. Het koelt flink af vannacht, tot net boven nul. Morgen is er aan het begin van de middag wat zon, maar daarna veel bewolking. Het blijft wel droog bij 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 en denk je, wat gaat die gasten nou doorheen praten? Want Alternative FM is natuurlijk een briljant programma elke donderdag... gepresenteerd door Jaap Koper en maandag wordt die eh, tussen 8 en 10 ook herhaald... Maar mijn naam is Jan-Willem de Gustenklo. Ik zat thuis vanavond en ik dacht, ik zou wel eens eventjes radio willen maken. Want ja, wat is nou leuker dan twee uurtjes jouw avond te mogen kleuren met lekkere muziek. Het laatste nieuws uit Zandvoort. En misschien eh, heb jij wel prachtige verhalen die je wil eh, meedelen. Dus als je nou zegt, joh, ik wil toch gewoon Alternative FM nu eh, horen. Ja, stuur dan even een appje naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En dan zeg je gewoon Alternative FM aan. En dan eh, zetten we hem even zo makkelijk gewoon weer aan. Want eh, uiteindelijk maken we ZFM voor jou natuurlijk. Hey, ik ben bij je tot 10 uur. Met eh, heel veel muziek. En we gaan eens even kijken waar we het over gaan hebben. Dus eh, ja, al je suggesties zijn ook welkom. Wil je een verzoekje doen of iets? Bel me vooral. Ik sta er helemaal voor jou. Het is radio voor jou. En door jou. En eh, ik heb eens even gezocht en we hebben heel veel nieuwe muziek. Een tijdje geleden lieten we al zijn fantastische single zien met bijbehorende videoclip I Need You van John Baptiste. En hij heeft alweer een nieuwe. En dat is Freedom. Eh, dat is de eerste. Vanavond hier op ZFM. De nieuwe single van John Baptiste. En hij is weer leuk. Alternative FM willen luisteren... dan moeten ze even een appje sturen. En ik werd overspoeld door berichten. Dus ik ga er snel weer uit. Hier is eh, een fantastische de aflevering van afgelopen donderdag... met prachtige muziek. Dit is de Alternative FM en ik spreek je weer snel. Hoi! Eh, over eh, jouw muziek eventjes? Een beetje, ja. Ik, ik ga een nieuw liedje debuteren vandaag. En dat ga ik over twee weken opnemen in de studio. In Volendam. In Volendam. Ehm, betekent dat ook weer King Forward Records? Ja, ja. We zijn al eh, heel erg stevig bezig met de volproductie. Dus het, eh, het staat al, eh, staat al geëikt. Ja, is, is, het, is het ook sprake van... Dat, je hebt nu Tempest sinds een paar weken uitgebracht. is dit de opmaat naar iets meer? We gaan naar een EP toe. We gaan in snelle successie gaan we meerdere nummers proberen op te nemen. En dan gaan we naar een fysieke release toe. Fysieke release? Ja, ja. cd. Lekker vintage. Ja. <laughs> ook voor jou geld. Uh, mis je het eh, optreden eh, niet op dit moment? Dat is een beetje vraag naar de bekende weg. <laughs> ja, dat is een <laughs> retorische vraag, zo noemen we dat dan. Maar goed. Ja, met Paul Bond over te praten. Dat ik gewoon echt en sociaal contact nodig heb. En gewoon weer een goede avond in de auto Naar wat live jazzmuziek. En praten over boeken. En met, in de sociale sfeer. Dat, daar snak ik echt al een heel jaar naar nu. Ja. ja. Drama kan alleen maar ja zeggen. <laughs> ja, want voor jou is dat natuurlijk ook... Eh, hè, want ik kijk ook even naar jou. Want jij zit eh, op school ook te blokken. Eh, en dan is het weer die vier muren... weer in een of ander beeldscherm waar je tegenaan zit te kijken. Ben je daar was langzamerhand klaar mee? Ik was er vorig jaar al klaar mee. Ja. En dan nu al helemaal. Ik wil gewoon, ik wil gewoon uitgaan. ik wil weer <laughs> s'avonds laat op straat zijn. Ja. En gewoon live muziek zien en gewoon in de kroeg zitten... en dat er dan een random bandje voorbij komt dat je denkt, oh, nice. Kan je, en, en die dan ook eh, gewoon af kan vinken, toevoegen en uh, noem maar op. precies. Ja. Eh, hoort punt Judith daar ook bij? ja, ik denk het wel, ja. ja. zeker... Ik bedoel, alle muziek is welkom, dus dit ook zeker. Ja. Zegt het je wat al? Nee, maar ik vind het wel een leuke naam. Ja. Punt nou, Judith. Punt Judith, ja. Nou ja, zo, zo noemt ze zich. Eh. Maar goed, eh, dit is eh, de EP waar ze het op heeft staan. Twee nummers ga je horen. Het eerste uur dit nummer en dat nummer heet Meisje. maar er was al te veel wijn. Ze had hem willen zeggen, neemt zich voor dit keer eerlijk te zijn. ook niet slecht en zo ging het al tijden door. Ze had hem willen zeggen, maar haar vertrouwen was toen zoek. Achter elke deur een nieuwe muur en wat wacht er dan op de hoek? Ze had hem willen zeggen dat ze moe is te doen alsof. Moe van het proberen op haar knieën door het stof. Maar de avond is al laat, dus ze schenkt hem maar weer in. Laat ons liever gezellig zijn, want praten heeft nu toch geen zin. flying on the fire. van eh, Marcus van Damme eh, zo van, eh, joh, gooi die schuif maar eens een beetje dicht. Nou, oké. Elke was dit met uh, Meerdoor. je had de, de vorige keer nog wat over hem gevonden, maar... ja, nu niet. Nu niet. Ach. <laughs> ik heb wel mijn best gedaan. Ach. nou ja. snel. maar hij is weer helemaal terug. hij, hij dropt de laatste tijd wel wat singeltjes links en rechts. Hè? Want de vorige keer hadden we een ander nummer ja, dat klopt. Dus dat gaat wel hard dan. Ja. is wel een manier om goed onder de aandacht te blijven. Ja, je moet iets doen. Nu. Ja ja, eh, je kan niet optreden. Dus, nee, daarom. Nou ja. Ehm, we gaan in ieder geval nu eh, luisteren naar Jacob B Edward. Want die zit klaar. Die kan wel optreden. Die kan wel optreden, ja, maar zit hier ook... Zeer content mee. Ja, dat geloof ik graag. Eh, dus het was natuurlijk een beetje wennen uh, na zoveel tijd... dat je weer ergens uh, speelminuten krijgt Inderdaad, ik volg gewoon helemaal de radioplankencoach. <laughs> Heb ik ook nog last van. <laughs> Goed. Eh, je bent er klaar voor. Uh, welke, eh, met, welke twee ga je ons verrassen? Ik begin met Medusa en met Kees Meijs' favoriet Mirror Mirror. Medusa heeft een nieuwe betekenis voor me gekregen. Die gaat nu over, mijn over mijn meisje. Mijn meisje. Die nu denk ik ook meeluistert, Sophie. Uh, ik schreef het van origine over een, een, oude vriendin die ik heel lang kende. Maar vanwege mijn relatie tot Sophie eh, heeft het liedje hele nieuwe betekenissen eh, gekregen. Eh, met betrekking tot de liefde. En Mirror Mirror gaat over de social media cultuur en hoe het een invloed kan hebben op het lichaam van vooral jonge vrouwen. Oké. Helemaal duidelijk. Medusa en Mirror Mirror. Jacob D. Edward. yourself or lose yourself, she said Staring with those eyes that can make a sailor drown It's probably some aphorism She read inside some cliched little book She's right, I'm putting myself down There are some things that need some changing I need your help along the way Cause I still turn my blindest eye When I see that last glass was too many And I still get high just to pretend that I can smile And I do believe lover still She's been more than just a friend For the longest fucking while There are some things that need some changing And you need your help along the way You still turn me to solid stone you're Medusa with no serpent crown You're a siren that refuses to seduce And you will always be my fantasy My gateway from the solid ground There are some things that need some changing your help along the way There are some things that need some changing And I need your help along the way I need your help along the way Yeah. Ah, natuurlijk. Even... Even laten klappen natuurlijk. Wat suggestie? Voor de vorm. voor de vorm. Nou ja, het is eh, in ieder geval een beetje publiek eh, wat, je, wat je hier hebt eh, natuurlijk. Hè dus, goed. Dus dat wat, uh, eh, eh, de tweede, dat, eh, die klinkt... ja, wat, wat je de introductie deed... Dat was eigenlijk wel heel... inderdaad. Dat, nou, goed, maar... Wat zei weer een beetje naar voren. <laughs> nou, dat maakt niet uit. Maar het, het is natuurlijk wel heel fijn als we ook gewoon een song laten horen... die de teken van deze tijd beschrijft. Over de sociale media en wat het dus doet probeer me daar ook meer eh, mee te engageren eigenlijk in mijn ik de laatste tijd. Problemen van eh, de jongere generatie. Ik kon natuurlijk bij generatie Z. Ja. Uh, ik Jip ook, hè, trouwens. Ik dus inderdaad. <laughs> ik val een beetje op de overgangsfase van millennial en generatie Z. En daar probeer ik dus ook een beetje de, de spanning in op te zoeken. Een soort crossover eigenlijk. Ja, ja eigenlijk de, romantische, de romantische man in de moderne wereld. Ja. Mirror, mirror, hier is hij nog een keer. Jacob de Edward. just like your Venus Your true beauty's still inside An empty canvas you're afraid of The face you like to hide They called your name since you were little They dressed you up in pretty rags And showed you pictures of how to do it The mind is willing but the skin still sad. gaze that craves the past And those pale cheeks that once were rosy The Ja, eh, maar ik eh, kan eh, het plaatje kan ik wel heel erg voorstellen. dit is in ieder geval het beschrijven van het, van het plaatje, het spiegelbeeld en alles wat daarmee samenhangt. want dat is toch wel een beetje de strekking, denk ik, van het hele verhaal. Als ik het in de notendop gehoord heb. Ja, zeker. Ik probeer, ik probeer heel veel met beelden te werken. En zowel soms een beetje dat meer metaforisch naar buiten te komen. En soms gewoon heel erg eh, met je neus op de feiten. Dit was vooral omdat een, eh, iets heel vervelends is gebeurd eh, met een vriendin van me. Met betrekking tot dit, waar ik toch wel op dat moment heel erg veel me zorgen over maakte. Ja. Was dat ook de zorg want je, vorige keer hadden we met ons tweeën de bedoeling dat we jou nog even telefonisch in de uitzending hadden. Had dat daarmee te maken toevallig? Nee, nee, nee. Dat had geen Daar had het niet mee het was, het was, ja, nou, ik, kom nu natuurlijk, nu ik iets volwassener ben, ook iets, iets groter, kom je ook weer om, eh, tegen hele andere problemen aan. Ja. Meestal kom je het probleem waar ik het hierover schrijf ook uh, later in andere vormen tegen. Maar eh, dit, waren, dit waren andere, problemen van overspannenheid en, en van, van drukte. En andere vervelende dingen. Ja. is het ook zo dat jij ehm, probeert in dat opzicht en eigenlijk vind ik ook dat het een beetje ook bij de mensen thuis ligt. Dat je, dat je doordat je als het ware in het liedje gezogen wordt... dat je dan ook meteen weet... hey, je kan het beeld eh, erbij eh, zelf bij bedenken... als je de tekst goed eh, volgt in, in dat opzicht. Want dat verhaal van Mirror Mirror net... daar zag ik het ook echt gewoon gebeuren eigenlijk. Jazeker, dat probeer ik er ook erg erg te betrekken. Maar nu ook een beetje meer in de, de cover art en zo. Nu ik ook in de studio zit. Dus dat alles een beetje bijdraagt aan het beeld dat ik probeer te scheppen. dus tegelijkertijd een beetje van de abstractie erin. Maar ook zeker dingen die helemaal in, het, eh, in de, de, realiteit en in de wereld zuigen. Dus eh, eh, iets zeggen over het algemeen, maar ook op, op een individueel niveau. Dat heeft ook veel te maken met literatuur die ik lees, die ik interessant vind. Ja. ik de, ik, ik, kijk hier ook, ik kijk hier ook aan. Oh, ik zag je niet kijken. Ik zat te luisteren. Oh ja, nou, ja goed, ik zat gewoon te luisteren. Nou, goed, maar misschien heb jij ook nog een... Uh, oh, dat ja, je, ik, vond het echt een heel goed nummer. Ik zag het, ik denk niet in beelden, dus ik zag het niet voor me. Maar ik kon het me voorstellen, denk ik. Ja, dankjewel. Ja, <laughs> ik moet wel even denken hoe je dat dan moet uitdrukken. Ja. <laughs> Maar ik vond het echt een heel... Ja, het was goed. Best wel aansluitend natuurlijk op wat er nu heel veel rond gaat. Zeker omdat iedereen nu alleen maar op social media zit. Omdat je niks anders kan. Ja, inderdaad. Dus dat is wel goed dat je dat dan zo benadrukt. Ik probeer er ook wel iets meer mee te doen. Ehm, ik, eh, ik heb ook bijvoorbeeld een liedje geschreven over eh, giftige mannelijkheid. Die ik nu even niet laat horen deze keer. Maar eh, die ligt wel... Er. Ik probeer ook zowel over eh, hele zweverige dingen te schrijven... maar eh, ook over dingen die gewoon in de samenleving gebeuren. Een beetje dingen van nu, om het af te wisselen. Ja, eh, daarover gesproken, want als ik, we hebben natuurlijk nu net die verkiezingen gehad. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe ik tegen de verkiezingen kijk? Ja, zonder dat je je politieke kleur kenbaar maakt, maar... Ja, ik vind het wel een beetje jammerlijk dat we weer... Uh, de maatschappij, laten we de hele rechtsconservatieve kant op gaan. Dat vind ik... vind je dat gevaarlijk? Dat vind ik een beetje gevaarlijk, eigenlijk. Omdat vooral ook vanuit eh, mijn, mijn linguistiek achtergrond, uh, mijn taalkunde achtergrond in ja. Eh, Engelse taal en cultuur. Dus de algemene studie en zo kan ik heel veel ehm, de retoriek en de, beeld, de beeldspraak en zo. En de framing kan ik heel erg analyseren. En ehm, kan ik eigenlijk zien dat degene die vaak het argument gebruiken dat geframed wordt... en dat er in slecht daglicht gezegd wordt... meestal ehm, juist eh, niet degene zijn eh, die daar eh, heel erg... Dat zijn eigenlijk juist degenen die een beetje daarvan profiteren en zo. en degene die daadwerkelijk laten zien dat wat ze ook zeggen... en wat ze in een programma zetten... dat die dat ook echt doen en die da daarvoor strijden... die zijn daar meestal de dupe van dan. Ehm, dus de, de rechtsconservatieven die gebruiken dat heel vaak als een, als een retorisch trucje... om andere partijen zeg maar, het onderspit te doen delven. Maar eh, ik vind het vervelend eh, dat eh, die partijen zich op, op geen manier daar kunnen tegen wapenen. In een zekere zin. Hm. Zij gebruiken niet dezelfde trucjes. ze lopen daarbij een beetje achter. Maar daar, daarin krijgen we wel een, een wereld, naar mijn mening... waarin heel veel mensen stemmen op bepaalde partijen... die helemaal niet in belang zijn. Nee. Dat vind ik, dat vind ik, dan word ik een beetje verdrietig van. Ja. Jammer. Is dat ook eh, wat je dan... Eh, misschien dat we dat ook terug horen in je songs. Want dat kan natuurlijk ook het, beschouwende. Want dat is Jacob die Edward die tegen de wereld aan kan eh, kijken. Ja, ik kijk meer over... ik probeer het... En natuurlijk is alles politiek. Dat, zij, dat zegt onder andere de Marxisten zeggen dat. <laughs> dus alles is in de zekere zin natuurlijk ook politiek. Maar ik probeer mij niet met... links-rechts, progressief-conservatief... probeer ik mij niet in mijn muziek heel veel op een eh, zeg maar overduidelijke manier. Eh. Maar het zit er wel in, misschien stiekem? Ja, in de toekomst denk ik dat... Er zijn wel wat liedjes aan het schrijven eh, die misschien wel zo geïnterpreteerd kunnen worden. in dat licht. Ik, ben, ik, speel met wat beelden, zeg maar. Mm. die zijn dan wel een beetje in abstractie getrokken. Omdat ik wel natuurlijk... Uh, en ik, ik, het, is nooit, het is nooit van één kant. Dus het is altijd een beetje van twee kanten. Dus moeten heel goed gaan luisteren als we het willen vinden. Ja, maar eh, ik denk dat je mijn kleur daarin ook niet zal eh, kunnen zien in mijn, in, in mijn muziek. Omdat, uh, omdat niks natuurlijk heel duidelijk is. En ik probeer altijd de tegenstrijdigheden juist te laten blijken. Ik probeer altijd zeg maar twee kanten van dingen te laten botsen. En, daar of tot niets te laten gaan, tot dus de betekenisloosheid zoals je dat in de absurditeit ziet. Of dat je het juist tot, tot betekenis kan zien laten lijken. Juist die strijd, die tegenstrijdigheid. Aha. Dat eh, is een eh, mooi, mooi stukje voer voor mensen die graag van literaire dingen en doorkijkjes houden. Dat is ook een beetje. Ja, is ook eh, meteen ook jouw achtergrond, want je bent ermee bezig, zeg je zelf. Hè? Je doet een studie literatuur, dus. Ehm, we gaan zo dadelijk natuurlijk nog meer van je horen. Maar eerst gaan we naar de nieuwe single van Leuna. Ehm, wat ik altijd leuk vind, als ik hier het systeem van Verdonschot gebruik... dan geeft hij altijd 0000 aan op een, of andere manier eh, komt de audio niet altijd goed eh, in het systeem over. Dus dat betekent dat ik morgen gewoon weer eh, van iTunes het origineel er weer af moet halen. En dan pakt hij hem weer. Dus volgende week heb ik gewoon de iTunes versie. Dus daarom nu even het geluid van de dames. Zoals we hem keurig netjes van de week hebben gemaild. En morgen komt hij uit. Dus het is eigenlijk stiekem, Jip, een primeur. <laughs> Hier is Leuna met I Should Break Up With You. though your keys in my clammy hands, I know I'll be leaving with my things I left on your nightstand. I'll take back the book I lent you and our future plans. Ja, we hebben hier een uh, verhitte discussie over van, eh, van welke generatie generatie je allemaal is. Maar eh, ben je eruit gekomen? Ja, jij bent de generatie Z. Ik ben generatie Z, maar dat wist ik al. Ah, nou, ik, moet het nog zelf even nakijken van welke generatie. Ik ben van 66. En vaderrichter, vader dus, eh, die ooit eh, bij, eh, bij 3FM heeft gezeten... is van dezelfde generatie als dat ik ben. Dus dan moeten we even achter zien te komen... Wat, welke generatie dat geweest zou moeten zijn. Ik schaam me bijna. Ik heb hier twee jaar geleden een profielwerkstuk over geschreven. Heb je daar een profielwerkstuk? Ja, maar even, ik heb niet het gedeelte over de generaties geschreven. Ik had alles eromheen. <laughs> ja, want daar hadden we het net over. Over de generaties tijdens de, dit nummer van Leuna. I Should Break Up With eh, wel een heel mooi nummer. Ik heb hem al even net eh, zitten beluisteren. Dus wat dat er gaat, eh, denk ik dat, het, dat het wel heel erg duidelijk is. Ehm, ik, ik zit even te kijken. Links, rechts. wat gaan we doen? Gaan we, gaan we iets... Ja, laten we dan maar gewoon een blokje van twee laten horen, denk ik dan. dus allemaal is het Jacob die Edward die klaar zit om het volgende blokje van twee te spelen. net waren dat eh, twee eh, nummers die ook wellicht op die EP van jou gaan komen of niet? Ik denk het wel. Ik, ik, ik sta altijd met Medusa en dat, dat voelt eigenlijk wel heel goed. Dus ik denk dat die sowieso wel... Misschien komt die wel eh, als eerste erop. Oké. Maar aan het begin ook. Want ik vind dat het een mooi, mooi debuut. Ik probeer ook een beetje Griekse mythologie in, de, in, de, in de songs de laatste tijd door te laten gelden. Ja. want ik ga van... het plan is om... Ehm, de EP te laten gaan over de romantische man in de moderne wereld. Dus dat gaat eh, van romantische Het is eigenlijk een thema, als ik het zo ik hoor. Ik heb een thema een beetje, ja. En, eh, eh, in de moderne wereld, dus moderne literatuur... had altijd de eigenschap dat het over tegenstrijdigheid ging... en tegelijkertijd heel veel uh, naar Griekse mythologie. Dus ik heb ook veel Griekse mythologie verwerkt in de liedjes. Ja, eh, zie ik daar ook een klein beetje de, de hand van Frank Bond. Want die heeft ook een literaire achtergrond. En aangezien jij bij King Forward Records je materiaal uitbrengt. Zie ik daar ook een klein beetje die, die hand van die eh, Frank Bond eh, daarbij? Nou, ik ben mijn gitaarleraar, maar ik ben vooral qua, qua mijn eigen muziek ben ik wel heel autonoom. Oh. En dat komt ook vanuit mijn, ehm, mijn eigen eh, mijn inspiraties. Dus natuurlijk Bob Dylan, eh, winnaar van de Nobelprijs van de literatuur. <laughs> Eh, een modernist, een hart in nieren. je kan bijvoorbeeld zien in de um, Subterranean Homesick Blues, de videoclip waar de, de, de kaarten naar weg worden gegooid. Ehm, als je het verhaal kent, dan, ehm, dan weet je dat bovenop Um, de lantaarnpaal in de eerste versie van de, van de clip zag je daadwerkelijk Allen Ginsberg, die hem de kaart aangeeft als eerste. De, de grote modernistische literatuur eh, van, de, van de beatpoëzie. Eh, hij is daar heel erg uh, mee bezig geweest en je kan dat heel erg zien doorstromen ook in de muziek. Hetzelfde met Leonard Cohen, die heeft ook heel veel trekjes. Hij is ook natuurlijk een poëet. Dus ik wil een beetje in die traditie staan van, van een beetje literaire teksten. Yes. Dat een beetje doorheen te gooien. Juist. Eh, dat is het stukje literatuur binnen jouw muziek. Maar nu die twee nummers eh, die je gaat eh, spelen, welke zijn dat? Ik ga mijn eerste single spelen, Romance. Ah. Ehm, dat gaat dus over... die begint met een referentie naar Sir Gawain in The Green Knight. En gaat een beetje over de cyclicaliteit van het leven. Ehm, hoe alles dus rond en rond gaat. van, op elke mogelijke manier. En daar gaat dus in de EP gaan we daar steeds meer van af. En het eh, tweede nummer dat ik ga zingen is eh, een nieuw liedje dat ik heb geschreven over mijn vader. Ik heb, eh, ik heb een breuk met mijn vader ervaren in de laatste half jaar. Daar ben ik ook op mezelf gaan wonen. En ik heb een grote ruzie met hem gehad. En ik heb allemaal beelden die echt zijn gebeurd, allemaal stuk voor stuk. Tot op het detail heb ik verwerkt in dit liedje. En dat heb ik dus in de song veranderd. Oké. En daar zit dus, dit is een beetje een een klein beetje heeft het iets van het verhaal van Oedipus. Aha. De helft. <laughs> ik, de helft ben benieuwd. van Oedipus. Ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Laat horen. you, it seems. at Ja, ja, ja, ja, dat was hem weer. Ja, ik... Eh, die romans, die romance, die, daar zit ik altijd ademloos naar te, luisteren. op het moment eh, voordat je weet eh, dat je denkt, hey, is hij ook voorbij? En dan moet je die schuif overgooien. dan ben je weer een half tel te laat. Ja, ja die ik, ga helemaal op in het, ik ga helemaal op in dat liedje. Maar ehm, even nog tussendoor. Dinsdag heb ik hier ook een programma. Dat is een beetje een beetje Kate Radio. Dan zit ik hier met eh, Frank Paardenkoper, Ger Loogman en Tino Stuy. Toen heb ik dit dus ook laten horen. En dan heet het officieel Japies... En dan weet je het wel, K-nummer. Maar goed, ik, eh, <laughs> ga het, ik ga het hier niet eh, uitspreken. En die Ger Loogman die zit me dan zo aan te kijken... en die zegt, hey, komt het dan? Ik zeg Volendam. Oh, dan is het goed. Ja, nou, dan <laughs> dat weer. maar goed, ik ben nu heel nieuwsgierig... als Marcus straks de bewerking van jouw nummer Romance nu maakt. En ik ga hem weer op die dinsdagmorgen een keertje uitzenden. En ik zeg, dat is nou een eigen opname. Dat lijkt me nou nog, eh, lijkt me nog eh, veel vetter. Om eh, bij die knapen eens even onder hun neus te wrijven. Dat we wel meer kunnen dan alleen maar... een beetje dom plaatjes en nieuwe nummers hier te laten horen. We kunnen wel meer. Goed, het tweede nummer, dat ging dus over je vader. Ja, en over als een, als een soort van brief. Daarom heet het ook Sincerely Jacob. Oh, oké. Lauro. comma Jacob. Zoals je een brief <laughs> natuurlijk eh, eindigt in de Engelse taal. Ja. Eh, dit is hem. carpet fibers, blood stains on the bathroom walls will serve you well as crude reminders of my untimely departing. That's all I'm leaving you. That's all I'm leaving you. Keep the old room, the Frank Sinatra poster self-destructive tendencies You persistently starring After you told me you could kill me if you tried And that you recover from my suicide That's all I'm leaving that's all I'm leaving you. Keep the old woman, the Frank Sinatra posters, and the money I couldn't bring myself to steal. I'm off to find my freedom in neglecting my responsibility laughing at these gunshots in the streets will soon stop depriving me from sleep. That's all I'm leaving you. That's all I'm leaving you. Keep the old room and the Frank Sinatra stabbing of eyes. As long since prophesied, I was born in rags. heel mooi, eh, mooi, eh, mooi geschreven song ook. Eh, het is de brief die Jacob D. Edward heeft gestuurd naar zijn vader... in een vorm van een, een song. Eigenlijk, zo moet je het zien. Het is het is nog net niet dat... Verhaal, ja, dan vind ik het een beetje ongelofelijke vergelijking... André Hazes met de vlieger. <laughs> Nou, dat heb ik het niet over de... Eh, heb je dan wel eh, te pakken, denk ik. Ja. maar ik heb het niet over... Eh, want ik kijk hier bij aan. Want die is bij André Hazes, maar dan de zoon van André Hazes geweest. Dus we hebben het over de vader, hè? Die, ja, dat, dat, snap ik ook wel. <laughs> goed. ik ben niet helemaal achterlijk. <laughs> nee, maar goed. nee, maar dat is... Ja, nou, zo bedoel ik het dus niet, hè? Mijn, mijn, vader ook een grote André Hazes fan is. Dus, maar merk jij eigenlijk, want je bent er geweest bij André hazes... maar merk je eh, toch wel dat ook eh, daar iets van, eh, van de, de, vader van André Hazes... in de jonge André Hazes doorklinkt? hij zong wel heel veel liedjes van zijn vader. Ja. En dat het klonk oprecht ook gewoon goed. En hij had echt heel veel energie. En gewoon vooral omdat ik ken juniors liedjes niet helemaal. Eigenlijk mhm. niet, behalve Leef natuurlijk. Ja. Maar omdat hij zoveel van zijn vader zong... kon die hele zaal ook gewoon meezingen. En dat was zo lekker. Ja, gaat ook net door een break-up heen. Dus eh, <laughs> ja. dan moet je die, eh, die <laughs> energie met de, de André Hazes vibes wel hebben, denk ik. Uh, ja. er zat heel veel van in André Hazes seniors ruste leven, denk ik. Ja, maar goed. Maar dat verhaal van André Hazes senior... dit heeft wel een herwaardering gekregen op een gegeven moment... tegen het eind van zijn leven eigenlijk ook. Hè? Want... Ja, maar ik denk ook nu überhaupt... elke keer als ik een liedje ga horen van André Hazes... ga ik alleen maar terugdenken aan het eerste concert sinds een jaar. Ja, oké. Dus dat, eh, nou ja, goed. Het, Het, is natuurlijk wel fijn dat je dan... Het is, eh, vergelijk het maar met een stel koeien in, eh, in de wei... die worden losgelaten ja, met, een, met een lentedag. Want daar heeft het wel een beetje van weg. Ehm, we gaan afsluiten dit eerste uur. Komt uit jouw koker van de vorige keer. Die Irrational Library. Ja, leuk. Ja? Ik ben voor. Ja. ben je er wel eens geweest bij die jongens, of niet? Ja, ze hebben in Sounds harlem gestaan. Dat is een optreden en ik werk daar dus toen hebben we gewoon... Eerste rij hebben we dat helemaal gezien natuurlijk. En die Joshua komt ook wel eens langs. Hmm. Hartstikke gezellig. Joshua Baumgarten en zijn vrienden, muzikale vrienden... van de Irrational Library tot aan het nieuws van 9 uur. Access of Kisses in the Sky, zo heet het. It's the backstory to every bad dream. The monster lurking in the closet of every confrontational moment. This era of the truly crazed finding comfort in continuously creating confusion out of contradiction, of cash money conformity, of capitalizing on discomfort, where coloring outside the lines is no longer a creatively pursued impulse, but as an act of premeditated provocation sinister scrawlings used to instigate the citizens of a nation to put down their pens and once again pick up their swords, to start slicing at the common threads that bind us all. An untethered ship, political parties full of pirates. Madness goes unchecked. mental illness, now a pandemic state of being bruised and bleeding on the inside. Internal injuries will be the death of this land. Updated slogans sear the concrete. If you can't take the heat, quarantine the kitchens and let the rich eat their soybeans off the street. Awake to the evils of what comes too easy. The distance between here and the desire for whatever else might be out there is infinite the crybaby man child has taken over the control room, and its mother and father with their faces in their iPhones. Well, these will be just some of the denominating factors leading to the death of this land. The reincarnation of this world, or that, or that will be the universe's last laugh. you. flowing is quite something, I have to say.